Raymond Remer, met het NWS Journaal. In de laatste dagen van juni zijn er aanzienlijk meer ontslagaanvragen gedaan dan gebruikelijk. Op 29 en 30 juni waren er 1850 aanvragen. Normaal krijgt het UWV e die hoeveelheid in ruim twee weken binnen. Verschillende arbeidsrechtadvocaten zeggen dat de hoos komt doordat veel werkgevers nog snel gebruik wilden maken van het oude ontslagrecht. Vooral voor werkgevers met kleinere bedrijven was het goedkoper om mensen voor 1 juli te ontslaan. In de nieuwe wet heeft een werknemer volgens advocaten bijna standaard recht op een ontslagvergoeding. De presidentsverkiezingen van vandaag in Burundi zijn volgens het kabinet niet vrij en niet eerlijk. Nederland roept de partijen in Burundi op geweld af te zweren en gezamenlijk te streven naar een vreedzame uitweg uit de crisis. Het is volgens de ministers Ploemen en Koenders van het allergrootste belang dat de regering en de oppositie handelen in de geest van het akkoord van Arusha, dat een basis moet zijn voor stabiliteit en democratisering in Burundi. De weduwe van huisarts Tromp uit Tuitjenhoorn gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat haar man in 2013 terecht is geschorst. Ze eist eerherstel voor haar man en is naar de Raad van State gestapt, zegt haar advocaat. Huisarts Tromp gaf in 2013 een ongebruikelijk hoge dosis morfine aan een terminaalzieke patiënt. Die overleed kort daarna. De inspectie voor de gezondheidszorg oordeelde dat Tromp fout zat en stelde hem op nonactief. Tromp pleegde daarna zelfmoord. Mevrouw Tromp daagde vervolgens de inspectie voor de rechter. TUI Nederland stopt voorlopig met vakanties en vluchten naar Tunesië. De reisorganisatie doet dat op basis van het negatieve reisadvies. Onder TUI vallen ook Arcoland International en Kras. Aanvankelijk boden die organisaties geen reizen aan tot eind augustus... maar nu is dat verlengd tot februari, ook vanwege de tegenvallende vraag. Eind juni werd in de Tunesische badplaats Soes een aanslag gepleegd op een toeristenstrand... en daarbij kwamen 38 mensen om het leven. Het weer, het blijft vanavond en vannacht nagenoeg droog. Morgen geregeld zon en droog rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat nog 4 kilometer tussen Driebergen en Maren. De andere kant op eh, tussen uh, eh, Veenendaal-West en Driebergen staat 10 kilometer file richting Utrecht.